kopen of verkopen. Vanochtend zijn die orders afgehandeld. Het is onderweg naar Londen. 50 containers vol spullen worden in etappes verscheept. Het eerste schip is vanochtend om 10 uur aangezwaaid in de haven van Amsterdam. In de containers zitten onder andere bouwmaterialen, koelkasten, serviesgoed, frisdrank, bier en biertaps. De komende 16 dagen wordt Alexandra Palace in Londen omgebouwd tot de officiële residentie van het Nederlands Olympisch Comité. Dan het weer, veel bewolking en enkele bui, tussendoor ook wat zon, vrij veel wind. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen eerst nog zon, later wat buien en ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A16 richting Rotterdam. Daar staat voor het knooppunt Terbrechtseplein 2 kilometer en er is één rijstok afgesloten.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 Bataljon. Kroon is onderscheiden met de militaire Willemsorde voor zijn heldenmoed in Afghanistan. Hij was eerder commandant bij het korps commandotroepen. Kroon kwam in opspraak omdat hij werd verdacht van cocaïnebezit. Daarvan is hij vrijgesproken. Kroon is wel veroordeeld voor handel in stroomstootwapens, maar die veroordeling is voor Defensie geen beletsel voor een nieuwe benoeming van Kroon. Een man uit Weert die wordt verdacht van het wurgen van zijn vriendin is vrijgesproken omdat zijn dossierzoek is. De zaak tegen de man van 24 kwam vrijdag voor de rechter, maar het dossier over de zaak ontbrak. De rechtbank in Roermond had de benodigde stukken naar het Openbaar Ministerie gestuurd, maar daar zijn ze volgens het OM nooit aangekomen. De rechtbank sprak de man vervolgens vrij wegens het ontbreken van bewijsmateriaal. Het OM is in hoger beroep gegaan tegen de vrijspraak. De Russische minister van Rampenbestrijding erkent dat de inwoners van de regio Krasnodar aan de Zwarte Zee niet voldoende zijn gewaarschuwd voor de overstromingen. Bij die overstromingen zijn meer dan 170 mensen om het leven gekomen. Van tienduizenden mensen zijn de huizen verwoest of zwaar beschadigd. De omgeving van Krasnodar kreeg zaterdag te maken met uitzonderlijk zware regenval. Op één dag viel er net zo